Het is schandelijk, terwijl de wereld in brand staat, richt het OM zijn pijlen op een volksvertegenwoordiger die problemen benoemt, zegt de PVV-leider. Volgens hem kan het OM zijn tijd beter besteden aan Nederlandse Syriëgangers. Wilders noemt het de wereld op zijn kop. Het OM verdenkt Wilders van strafbare uitspraken over Marokkanen. Hij wordt binnenkort verhoord. Na aanleiding van de minder-minder uitspraken van Wilders kwamen ruim 6400 aangiften binnen. Het OM verdenkt hem van belediging van een groep op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. De uitspraak van minister Timmermans over een passagier van MH17 die een zuurstofkapje op zijn mond had klopt niet, dat zeggen bronnen in Den Haag. Details over wat er niet klopt aan de uitspraak ontbreken nog. De minister van Buitenlandse Zaken wilde vanmorgen geen vragen beantwoorden over zijn interview in het tv-programma Pauw gisteravond. Het CDA wil een brief van het kabinet en vindt dat nabestaanden geïnformeerd hadden moeten worden. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die vorige maand een voorlopig rapport publiceerde over de ramp, wil niet reageren op de uitspraak van Timmermans. Het Openbaar Ministerie komt vandaag nog wel met een reactie. Minister Hennis van Defensie heeft geen staatssecretaris nodig die een deel van haar werk overneemt. Een woordvoerder laat weten dat haar baan te doen is, ook al heeft ze erg veel taken. CDA, D66 en ChristenUnie dringen aan op een staatssecretaris omdat Hennis in hun ogen overbelast is. Behalve voor vredesmissies en de F-16's boven Irak is ze ook verantwoordelijk voor het personeel en het materieel. Hans Hillen, de voorganger van Hennis, was de eerste minister van Defensie zonder staatssecretaris. Hij zei vanmorgen in het Radio 1-journaal dat dit te zwaar was.